Deze onderzoeker heeft wel een idee hoe dat komt. Ja, dat heeft toch wel echt te maken met het moeizame verloop van de formatie. Maar ook met bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Ehm, en het ontbreken van, eh, ja, van echt duidelijk beleid op thema's die mensen belangrijk vinden. De woningmarkt, klimaat. Ja, en een optelsom van die factoren leidt ertoe dat uh, vertrouwen totaal weg is op dit moment. Niet alleen het kabinet, maar ook de politiek in het algemeen scoort een stuk slechter. 60% van de ondervraagden heeft weinig of heel weinig weinig vertrouwen in de politiek. Vorig jaar was dat nog 40 procent. Je kan komend wintersportseizoen in Oostenrijk alleen skiën met de Corona Check app. Tenzij je heel erg van bergwandelingen houdt, want je hebt je QR-code nodig om de skilift in te mogen. Ook moet je in de lift een mondkapje dragen. Ongevaccineerden mogen niet naar de après ski zolang de IC's te vol liggen. De ruiten van de directeur van Feyenoord zijn dit weekend ingegooid. Ook werd er graffiti achtergelaten op de deur. Het is niet voor het eerst dat mensen die betrokken zijn bij het project Feyenoord City thuis worden lastiggevallen. Een deel van de Feyenoord-aanhang is het niet eens met plannen voor het nieuwe stadion. En in Gelderland rijdt een mini-escape room rond in een oude SRV-wagen. Dat is zo'n boodschappenbus. Inclusief spannende spelletjes, maar vooral om jongeren wat bij te brengen uit de jaren 50 en 60. De opgaven als duurzaamheid, klimaat eh, en die verbinding willen we graag maken. Maar ook wel eh, mensen bewust laten zijn dat ze best trots mogen zijn op wat er gebouwd is na de oorlog. Eh, dus ook daar willen we die, die aandacht wel voor vragen. De komende weken rijdt de SRV-wagen door de Achterhoek. En dan nog het weer. Morgen flinke zonnige periode met later ook stapelwolken en een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Raasdorp.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 We hebben natuurlijk de Nashville Spiegelplaat, andere hele leuke muziek en natuurlijk ook hele leuke muziek in onze digitale brievenbus. En daar gaan we nu naartoe. We gaan naar muziek uit Duitsland. Dit is alweer de derde single van de Duitse Americana-band Rodeo FM. Ze bestaan al 15 jaar en eind vorig jaar namen ze het album Upgrade of Truth eh, op. En nu is het tijd voor de nieuwe single en die heet The Truth. trouble on your mind. There's a shadow of obscurity in your yard under It's the flip side of security. Sometimes it's called was de nieuwe single van Rodeo FM uit Duitsland. En dat nummer heet The Truth. Het volgende nummer, ik kan er weinig over zeggen... behalve dat ik het heel erg mooi vind. Ga ervan genieten. Randy Travis en Forever and Ever Amen. En daarna gaan we naar de Spiegelplaat. You may think that I'm talking foolish. You've heard that I'm wild and I'm free. can promise you now This love that I feel for you always will be But you're not just time that I'm killing I'm no longer one of those guys As sure as I live This love that I give Is gonna be yours until the day that I die 1995 voor het origineel en 16 jaar later zou het door Lauren Elena op de plaat worden gezet. Shania Twain was de eerste en dus daarna Lauren Elena. Dit is twee keer Any Man of Mine. Dit is de Nashville Spiegelplaat. still better love me And I can be late for a date, that's fine But you better be on time And Reading at a mile, say it fits just right When last year's this is just a little too tight And anything I do or say better be okay When I have a bad hair day if I change to say, mmm, I like it like that, yeah. And if I change my mind a million times, veel spiegelplaat. Any man of mine better be proud of me. Even when I'm ugly, He still better love me. I can be late for a date, that's fine, but he better be on time. Any man or model, saying fits just right When last year's dress is just a little too tight And anything I do or say better be okay When I have a bad hair day And if I change my mind A million times looking better than me When I cook a dinner and I'm burning better I like it like that And if I change my mind A million times Ik met artiesten open zeg. Goedemorgen. Zit je er klaar voor? Dit waren Bradley Walker, Jerry Sally, Carl Jackson, Laurie Cordell en je hebt er ongetwijfeld gehoord Dolly Parton en In The Sweet By and By. Wat een lekker nummer zeg. Het volgende nummer, ja, waarschijnlijk wel voor mij. Geschreven ooit George Hamilton IV en She's a Little Bit Country. She's a big city girl in so many ways. She walks and she talks uptown. But she's got something hard to find nowadays. It keeps me hanging around. She's a little bit country. Makes me think of meadows and clover apple pie and a pup named Rover. And the old world, but I never found peace of mind. Till I met that pretty little city girl. Lord, she ought to make more of her kind. She's a little bit country. Makes me think of meadows and clover. Apple pie and a pup named Rover none of them things. She's a little bit country, and I've got country ways. Yeah. She's a little bit country, and I like country ways. Yeah. George Hamilton IV en She's a Little Bit Country. Nou, dankjewel George. Leuk dat je een nummer over mij hebt geschreven. We gaan verder met muziek van de maandartiest Trace Atkins. Hij bracht in 2003 een aantal albums uit en werd in dat jaar ook toegevoegd aan een rijtje artiesten die lid zijn van de Grand Ole Opry. Hij trad weer op in een spelshow en sprak diverse commercials in, dat hij daar nog tijd voor had. Op het album Coming On Strong zat het volgende nummer, een van zijn hits. Dit is Hot Mama. Dit is de Nashville Maandartiest. You're doing all you can to get in them old jeans. You want that body back you had it 17. Well, baby, don't get down. Don't you worry about a thing. Cause the way you fill them out, hey, that's alright with me. I don't want the girl you used to be. And if you ain't noticed, the kids are fast asleep in your one hot mama. You turn me on, let's turn it up and turn this Galveston, oh Galveston, I am so afraid of dying. Before I dry the tears she's crying, before I we gingen naar 1969 met Clan Campbell's Kelverston. Hartstikke mooi nummer. En ik heb hier wat country uit Nederland voor je klaarstaan. Het nummer is Neon Blue en dit is Connie Lee. In when the van Connie Lee. En dat was Neon Blue. We gaan naar een nummer wat door John Denver 55 jaar geleden werd geschreven. En opgenomen werd in oktober 1969. In diezelfde maand werd het ook door vrienden van John opgenomen.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 now they don't mean a thing Every place I go I think of you Every song I sing I sing for you When I come back I'll wear your wedding come to leave you one more time. Let me kiss you, then close your eyes. I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the time I won't have to say. Ik heb nog één nummer voor je klaarstaan in de digitale brievenbus. En dat is muziek uit Nederland. De nieuwste single van Victoria Eeman. Dit is Love Sunrise. certain you tropisch strand, palmboompjes, wit zand en allemaal van die kabbelende golfjes. De nieuwste single van Victoria Eeman was dat en dat nummer heet Love Sunrise. Ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan van het Spotlight album. Dat is het debuutalbum van Billy Dean uit 1990 en dat album heet Young Man. Je gaat achter elkaar luisteren naar Low Down Lonely en daarna What Have You Got Against Love? Dit is het Nashville Spotlight album. I'm so long. Gotta get off the road just another Spotlight album. de twee laatste nummers van het Spotlight-album. Het album Young Man van Billy Dean. En er is alweer een einde gekomen aan de show. Maar niet getreurd, volgende week zijn we uiteraard weer bij je.